Tot voor kort regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. En nu heeft het vliegveld in Lelystad luchtverkeersleiders... met het oog op toekomstige vakantievluchten met grotere toestellen. Volgens de piloten zijn er meerdere keren bijna ongelukken gebeurd. Tabaksfabrikanten die winkeliers bulkkorting geven... krijgen voortaan een hoge boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA ziet de korting als een overtreding van het reclameverbod. De boete is 45.000 euro per overtreding met een maximum van 450.000 euro. De bonuspraktijken kwamen vorig jaar aan het licht. Een aantal fabrikanten zei toen dat er niets mis was met het systeem... maar daar haalt de NVWA nu dus een streep door. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat minister Blok de Marokkaanse ambassadeur op het matje moet roepen. Gisteren bleek dat de ambassadeur op het laatste moment een gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft afgezegd. Kamerleden zijn boos op Marokko, maar ze hebben ook kritiek op de staatssecretaris. In 2017 en vorig jaar zijn in de VS 6000 meldingen gedaan van seksueel wangedrag in Uber-taxis. Het wangedrag komt even vaak van chauffeurs als van passagiers. In dezelfde periode kwamen 19 mensen om het leven bij ongevallen in die taxis. Uber ligt geregeld onder vuur omdat de veiligheid van passagiers niet op orde zou zijn. Het bedrijf zegt wel dat in de onderzochte periode 99,9% van de ritten zonder problemen verliep. Het weer bewolkt en periode met regen. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot krachtig. Bij zee eerst nog even hard. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB.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 Rudy the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, Rudolph, joining Reindeer Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight?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 for six a month. I'd rather all my friends with my riches. Think without therapy, my no addiction. Whoever said money can solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one I say nah.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 He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain my father to come find me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be. a hero to the masses, to those born without chances Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en...